van 4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Verschillende Nederlandse politici hebben hun afschuw uitgesproken... over de executie van de Nederlander Ang Kim Sui in Indonesië. Minister Koenders noemt het diep triest dat Ang is gedood. Hij heeft de Nederlandse ambassadeur in Jakarta teruggeroepen voor overleg. De tijdelijk zaakgelastigde van Indonesië in Den Haag is op het ministerie ontboden... Ang kreeg de doodstraf voor vermeende betrokkenheid bij de productie van ecstasy. VVD, PvdA en CDA willen dat Nederland een krachtig signaal afgeeft aan Indonesië. De SP wil dat de handelsbetrekkingen met het land opnieuw worden bekeken. President Obama wil dat miljardairs in Amerika meer belasting gaan betalen. In zijn jaarlijkse State of the Union aanstaande dinsdag zal de president voorstellen doen om allerlei belastingvoordelen voor de allerrijkste af te schaffen. De opbrengst van de maatregelen moet gaan naar mensen uit de middenklasse. De president wil twee verdieners een toeslag van 500 dollar geven. Ook de kinderbijslag moet fors omhoog. Het is nog maar de vraag of de voorstellen van Obama het zullen halen. In het congres zijn de republikeinen in de meerderheid. Die zijn traditioneel tegen lastenverzwaringen. In de Filipijnse hoofdstad Manila worden 6 miljoen mensen verwacht bij een mis die paus Franciscus er zal leiden. Als er inderdaad 6 miljoen mensen bijeenkomen is het de grootste katholieke mis aller tijden. De autoriteiten proberen de mensen over een zo groot mogelijk oppervlak te verspreiden. 50.000 politiemensen en militairen moeten de bijeenkomst in goede banen leiden. Boven Manila hangen donkere regenwolken, een uitloper van de tropische storm die gisteren over de Filipijnen trok. Maandag keert de paus terug naar Rome. Het weer, er trekken buien over, landinwaarts met kans op sneeuw.